Jelle met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over het bericht... dat in de toeslagenaffaire doelbewust informatie zou zijn achtergehouden. RTL Nieuws publiceerde daarover op grond van informatie uit notulen van de ministerraad. De Kamer wil dat die openbaar worden. In de ministerraad zou ook meermaals zijn geklaagd over kritische Kamerleden... zoals Pieter Omzicht van het CDA. Studieschulden moeten worden geregistreerd bij het bureau kredietregistratie. Dat zegt de autoriteit Financiële Markten. De registratie moet voorkomen dat mensen een hypotheek krijgen die te hoog is. Volgens de AFM komen huishoudens geregeld in de problemen vanwege hoge lasten... en zijn verstrekkers niet op de hoogte van de studieschuld. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de starters de studieschuld niet opgeeft bij het aanvragen van een hypotheek. Bij een steekpartij in Echt in Limburg zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen. Het incident zou zich hebben afgespeeld in of bij een asielzoekerscentrum. Eén verdacht is aangehouden. Volgens 1 Limburg zijn twee slachtoffers er slecht aan toe. De rechtbank in Rotterdam heeft, heeft gistermiddag vier verdachten tussen de 18 en 32 jaar veroordeeld voor hun aandeel in de avondklokrellen begin dit jaar. Ze kregen van 20 uur taakstraf wegens diefstal tot 75 uur voor het vernielen van een abri. In het laatste geval moet ook 200 euro schadevergoeding worden betaald. En Den Haag wil de parkeeroverlast in Scheveningen deze zomer aanpakken... door het uurtarief tijdelijk te verhogen van 3,90 euro naar 10 euro per uur. De maatregel moet ertoe leiden dat de overlast voor bewoners vermindert. Het hoge uurtarief zou gelden van 1 juni tot 30 september. De gemeente hoopt dat bezoekers dan uitwijken naar parkeergarages in andere delen van de stad, zoals Duindorp en de Vogelwijk. En dan het weer. Vannacht kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. In het binnenland kan het ook licht gaan vriezen. Morgen 10 tot 12 graden met regelmatig zon en een krachtige noordenwind. De komende dagen blijft het fris met kans op lichte vorst in de nacht.